Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. De PvdA heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de partij... naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA-fractie nog niet zien zitten... VVD en CDA willen niet met vijf partijen in een kabinet... omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een kamermeerderheid. Die partijen vrezen dat een extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken. GroenLinks wil nog niets zeggen over de mogelijke blokvorming met de PvdA. Autofabrikant VDL Netcar moet de productie komende maandag stilleggen... vanwege een gebrek aan computerchips, bevestigt een woordvoerder aan 1 Limburg... na een bericht van de Limburger. In mei moest VDL Netcar vanwege het chiptekort de productie al tot tweemaal toestaken. Het is niet bekend wanneer VDL Netcar de productie kan hervatten. Het wereldwijde chiptekort leidt ook elders tot problemen. Autofabrikanten zoals Toyota, BMW en Renault hebben de productie moeten verlagen of stilleggen... wegens een tekort aan halfgeleiders. Een van de twee mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries... is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam... waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E., meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL Boulevard... die vervolgens de politie inlichtte. Wat die met de melding heeft gedaan is niet duidelijk... Na de arrestatie van Camille E. herkende de parkeergaragemedewerker hem. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. Het weer bewolkt en later vannacht vooral in het westen kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst plaatselijk een bui, daarna droog en soms zon. Later landinwaarts weer lokaal een bui. En het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 now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 Let's talk about sex. Let's talk about sex. Hot to make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got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 things that she never had. No love, just sex. Followed next with a check and a note. The last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.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 gaat chaka voor die mo. Hey, hey, oh, oh. Zo wat para door die hennie, ze gaat komen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 אני זוכרת כל kissing face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 the is jouw keuze ZFM. raining, it's raining touch me there Just watch me dance. bubblegum butt coming through this ass. behind keyboard. Your fingertips are nails. I bet face to face, your social skills surprisingly fail.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 somewhere radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits. 所以。 and the